Het nos De Duitse minister van Financiën Schäuble waarschuwt dat het open gaan als er geen zekerheid komt over een reddingsplan. De Cypriotische regering moet volgens hem uitleggen aan de bevolking dat het huidige bankensysteem onhoudbaar is. Vandaag zullen politieke leiders op Cyprus overleggen over een alternatief reddingsplan. Het overleg zal er vooral op gericht zijn om kleine spaarders te ontzien. In Syrië is een jihadstrijder gesneuveld die vanuit Nederland naar het Midden-Oosten was gereisd. De Volkskrant meldt dat op basis van bronnen in de Marokkaanse gemeenschap. Het zou gaan om een man van 20 uit Delft. De veiligheidsdienst AIVD ontkent nog bevestigde de dood van de man. Vorige week werd bekend dat er zo'n 100 Nederlandse moslims meevechten in landen als Syrië, Somalië en Afghanistan. In Polen zitten 18 mijnwerkers vast na een aardbeving. Ze zitten vast op zo'n 600 meter en er is geen communicatie mogelijk, zegt hun werkgever. Het is niet zeker of de Poolse mijnwerkers nog in leven zijn. Een reddingsoperatie is op touw gezet, maar die verloopt traag omdat er enorme rotsblokken moeten worden weggehaald. De Noord-Afrikaanse tak van Al-Qaeda zegt dat een Franse gijzelaar heeft gedood. Volgens het Mauritaans persbureau ANI meldt een woordvoerder van Al-Qaeda op met de mededeling dat op 10 maart de Fransman Philippe Verdon is onthoofd als vergeld voor de Franse interventie in Mali. Verdon was een van de twee Fransen die in november 2011 in het noorden van Mali werden ontvoerd. In Eindhoven is even voor middernacht een casino overvallen. De man liep met een wapen de speelhal aan de Kerkstraat binnen en eiste geld. Personeel gaf een onbekend geldbedrag mee waarna hij de zaak uitvluchtte. Buiten stond een andere man met een scooter op hem te wachten. Niemand raakte bij de overval in Eindhoven gewond. De daders zijn spoorloos. De finale van de World Baseball Classic is gewonnen door de Dominicaanse Republiek. De ploeg versloeg Puerto Rico met 3-0. Gisteren waren de Dominicanen in de halve finale al te sterk voor Nederland. Het weer in het zuiden en midden valt regen en soms ook natte sneeuw. In het noorden is het vaker droog, maar misschien wat zon. Het wordt een graad of 5. Dit was het en NOE. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Cause I wanna see inside. Would you let me see beneath your beautiful tonight? 106.9 ZFN different road again. Didn't you promise to wait for me? And you light up your cigarette while I'm watching you go. So many things.